Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanavond kun je voor het laatst alcohol inslaan na achten. Want vanaf morgen kan dat niet meer, is een van de nieuwe maatregelen van het kabinet die vanavond ingaan. Na 8 uur s'avonds is er vanaf dan geen alcohol meer te koop. Op straat verder feesten is ook niet de bedoeling. Voor de politie is het een hele klus om dat in de gaten te houden. Daarom vraagt burgemeester Halsema de ogen van alle Amsterdammers. Ja, daar proberen wij zo goed mogelijk tegen op te treden. En ik zou mensen ook willen zeggen, op het moment dat ze last hebben van overlast. Dat ze merken dat er bij hen in de buurt feesten worden gehouden. Meld het. Eh, want dat betekent namelijk dat we kunnen optreden. Een biertje in de kroeg drinken kan nog heel even. Om 10 uur sluiten alle horeca. Twee ziekenhuizen in Almelo en Hengelo nemen alleen nog coronapatiënten op. Is een tijdelijke maatregel omdat er zoveel coronapatiënten bijkomen de laatste dagen. De ziekenhuizen proberen wel dagbehandelingen door te laten gaan. De hele selectie van de Italiaanse voetbalclub Juventus moet in quarantaine. Eén van de spelers heeft corona, dus mag, mag het hele team de komende tijd niemand anders zien dan de teamgenoten. Twee weken geleden moest Juventus ook al in quarantaine, omdat twee medewerkers besmet bleken te zijn. De jaarlijkse vlaaienwedstrijd in Limburg ging ondanks corona wel door. Wie bakt de lekkerste? Komt uiteraard heel wat bij kijken, legt de jury uit. Een goede vla moet goudbruin zijn. Hij mag niet bitter ruiken, dat hij te gaar is. De verhouding vulling-deeg moet in orde zijn. Hij moet mooi gezuikerd zijn. Rastor moet er mooi op liggen. Vlaaien zijn serious business in Limburg, dus het winnen van deze prijs is ook echt een prestige ding. Ik zeg wel eens vaker, dit is ongeveer hetzelfde als het OLS winnen. Als je dat één keer in je leven mag meemaken, is dat best eh, heel mooi. Want het valt niet mee om hier eerste te worden. OLS, dat is het Oud-Limburg Schuttersfeest, ook prestigieus. De winnaar van de Vlaaienwedstrijd was een lunchroom in Roermond. Het weer nog. Op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht minder bewolking en dan koelt het af naar zo'n 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Maar als het puntje bij het paaltje komt, vraag je je af hoe jij het uit Zeg me, wie zijn echte fans? sometimes I think about us now and then But I never wanna fall again ah. Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo nada yeah, yeah.